Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Open de scholen en sluit ze niet meer. Die oproep doet UNICEF samen met 59 andere organisaties. Ze willen dat de scholen na de kerstvakantie meteen weer open gaan, want ze maken zich grote zorgen om kinderen. Laatst kwam ook naar buiten dat de eh, psychische stoornissen onder kinderen zijn gestegen. Het leerproces wordt natuurlijk steeds onderbroken. En ook vinden ze het niet oké dat kinderen steeds de dupe worden van de coronaregels. Als het even ingewikkeld wordt, wordt er heel snel weer naar de scholensluiting gegrepen. Eh, terwijl wij zeggen het is geen aan- en uitknop. Je kunt niet zo met kinderen omgaan om weer even het onderwijs dicht te doen eh, als de besmettingen omhoog gaan. Het kabinet beslist maandag of de scholen na de kerstvakantie weer open mogen. Dat veel starters er op de woningmarkt niet tussenkomen... komt ook doordat ouderen blijven zitten waar ze zitten. En ouderen hebben op hun beurt weer veel moeite... om een geschikt seniorenhuisje of appartement te vinden... en daardoor komt de doorstroom niet op gang. Door het hele land protesteren kappers vandaag tegen hun gedwongen sluiting vanwege corona. Dat doen ze in hun eigen gemeente. Deze kapper in Zierikzee is vandaag in de rouw. Ik ga een zwarte band dragen rond mijn arm. Ik ga eh, de vlag halfstok met een zwart wimpel eraan. Eh, koffie met cake en eh, een beetje rouwmuziek op de stoep. Hij vindt het niet eerlijk dat sommige kappers illegaal mensen thuis knippen. We weten dat de meeste besmettingen achter de voordeur gebeuren. Dus we moeten gewoon voorzichtig zijn. Je kan het beter gecontroleerd doen op één plek waar je alles schoon kan maken. Waar je alles kan onder, met sterielmachine, alles. Ik heb alles aangeschaft. Het, het, dus vandaar. Het weer bewolkt, soms regent het een beetje, vooral in het noorden. De zon komt er nauwelijks doorheen. Het wordt wel weer erg zacht vandaag, en gaat of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Aalsmeer en knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Dat zeggen 60 kinder- en zorgorganisaties. Volgens die groep staat vast dat kinderen en jongeren geschaad worden... door de schoolsluitingen. Een groot deel van de woningcrisis komt doordat ouderen niet kleiner gaan wonen. Dat zeggen gemeenten in een rondvraag van de NOS en regionale omroepen. Senioren stromen niet door omdat er nauwelijks betaalbare kleinere huizen voor hen zijn. Ghislaine Maxwell, die in de misbruikzaak rond multimiljonair Jeffrey Epstein schuldig is bevonden, gaat in beroep. Dat heeft een van haar advocaten gezegd. Maxwell zou voor het misbruik door Epstein onder meer meisjes hebben geronseld.